bij het eten onwel werd en overleed. Gerlagendijk was 68. Dan het weer. Vanavond en vannacht bijna overal helder met kans op mist. Morgen overdag zonnige periode. Later op de dag vanuit het westen kans op een bui. Het wordt zo'n 22 graden.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 Venezuela levert een Nederlander van 51 uit die hier nog een straf moet uitzitten. De man zat een straf van 12 jaar uit in de Bijlmerbaai in Amsterdam... toen hij met nog anderhalf jaar te gaan ontsnapte tijdens verlof. Hij zat vast voor het smokkelen van 1200 kilo cocaïne. Nederland vaardigde een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit. Vorige maand werd hij in Venezuela aangehouden toen hij daar aan een paspoort probeerde te komen. Hij is in Caracas op een vliegtuig naar Nederland gezet. De rook van de branden in Rusland drijft naar het westen. Volgens de Duitse meteorologische dienst is de wind gedraaid. De rook gaat komende dagen over Polen en het zuiden van Zweden en mogelijk ook over het oosten van Duitsland. In het westen wordt met zorg naar de ontwikkeling gekeken, omdat ook bossen rond de Russische nucleaire installaties in brand staan. De kans bestaat dat er radioactieve deeltjes in de lucht terechtkomen. Er is ook brand geweest in gebieden die door de ramp in Tsjernobyl radioactief werden besmet. Volgens de Russische autoriteiten heeft 39 vierkante kilometer besmet bos in brand gestaan, maar zijn de meeste branden nu geblust. De oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Oekraïne is geëindigd in een gelijkspel. In Donetsk werd het 1-1. In de tweede helft kwam Oranje op voorsprong door een doelpunt van debutant Jermaine Lens. Hij hoefde de bal maar in te tikken na een hard afstandsschot van Theo Jansen tegen de lat. Meteen daarna scoorde Oekraïne de gelijkmaker. Behalve Lens debuteerden bij Oranje nog zes spelers. Van de WK-selectie had bondscoach Van Marwijk alleen doelman Michel Vorm meegenomen. Die stond in de goal en Ron Vlaar was aan aanvoerder. En dan het weer. Vanavond en vannacht bijna overal helder met kans op mist. Morgen overdag zonnige periode. Later op de dag vanuit het westen kans op een bui. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.